Wat het doel was, is niet precies bekend. De VS stelt zich tot dusver terughoudend op in de acties tegen Libië. Frankrijk en Groot-Brittannië nemen het voortouw. De internationale gemeenschap besloot vanmiddag in Parijs tot militair ingrijpen tegen het regime van kolonel Gaddafi. Franse straaljagers namen aan het eind van de middag een aantal Libische militaire voertuigen onder vuur. De Franse regering gaat ervan uit dat de acties tegen Libië de komende dagen doorgaan. Volgens minister Juppé van Buitenlandse Zaken moet Gaddafi zich houden aan de resolutie die donderdag door de Veiligheidsraad werd aangenomen. Vanochtend zijn uit de Gazastrook meer dan 50 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Twee Israëliërs raakten gewond. Bij een Israëlische tegenaanval kwam een Hamas-functionaris om en raakte vier Palestijnen gewond, meldt een Hamas-bestuurder. Het was de zwaarste raketaanval vanuit de Gazastrook in twee jaar. Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, heeft gezegd dat het zelf tien van de raketten heeft afgevuurd. In het noordoosten van India zijn 21 mensen omgekomen bij een brand in een vluchtelingenkamp. Zo'n 100 vluchtelingen liepen brandwonden op. Het vuur ontstond in een keukentje en sloeg al snel over naar de huisjes van bamboe en plastic. Vooral veel vrouwen en kinderen overleefden de brand niet. In het kamp wonen ruim 14.000 mensen. Ze zijn gevlucht na etnisch geweld in het uiterste oosten van India. In de eredivisie voetbal zijn vanavond vier wedstrijden. Een daarvan is al afgelopen. NAC Groningen werd 1-0 voor Groningen... door een doelpunt een kwartier voor tijd van Granqvist. Het weer, het is helder en vanavond wordt het snel kouder... met vannacht lichte vorst en mogelijk mistbanken. Morgen overdag droog, vrij zonnig en met een graad of 11 iets warmer dan vandaag.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 Sitting on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze is blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails. Used to be a fag hag, such a dance to tango. Skipped the life and tango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so so so did it.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 Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid range migraine, cancered membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me call. I'm close to the edge.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 I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk.